mogen met het nbs journaal Naar schatting minimaal 250.000 arbeidsmigranten worden voorlopig niet gevaccineerd tegen corona... omdat ze niet staan ingeschreven bij een gemeente. Blijkt uit onderzoek van Trouw en onderzoeksplatform Investico. Volgens artsen is deze groep vaak juist extra gevoelig voor corona. Onder meer doordat ze vaak dicht op elkaar wonen en werken. In Suriname zijn 26 van de 27 IC-bedden bezet door de coronacrisis. Om het aantal bedden te vergroten zijn tientallen verpleegkundigen nodig, meldt de nieuwsite Star News. Suriname telt 10.000 geregistreerde besmettingen op zo'n 580.000 inwoners. Er wordt inmiddels wel gevaccineerd, maar volgens het coronacrisisteam laten te weinig mensen zich inenten. Zo'n 170 bootmigranten zijn in de buurt van het Griekse schiereiland Peloponnesos gered door een passerend vrachtschip en onder begeleiding van de Griekse kustwacht naar een haven gebracht. De migranten waren op de Middellandse Zee in de problemen gekomen door een motorstoring. Volgens de kustwacht zetten smokkelaars vaker oude schepen in die niet geschikt zijn voor de oversteek. De Nederlandse Vereniging voor Autisme kreeg dit jaar al ruim 100 meldingen over de psychiatrische rijbewijskeuring. De voor mensen met autisme verplichte keuring zou niet altijd professioneel zijn. Zo zegt een van de klagers dat een CBR-psychiater haar vroeg of ze nog altijd autisme had, terwijl deze aandoening niet overgaat. Door de coronacrisis daalde het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederland met ruim 80 procent, meldt het CBS. Tussen maart vorig jaar en februari dit jaar waren er 14,1 miljoen mensen die een van de vijf nationale luchthavens gebruikten. Het aantal vluchten daalde minder sterk met ruim 50 procent. Het weer nog, de bewolking neemt steeds verder toe.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 let's start walking. dat ik er rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje En je moet niet vergeten dat Ik met je meeloop als dat mag Want ik, ik ben de wind in je rug Ik ben de brug die je draagt Als het water aan je lippen staat ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. nog niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort. Als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Vertrouw maar op jezelf op dit moment.